Eerst een Klomp met het NOS-journaal. In Dubai heeft een geestal er rook ingeademd. In de wolkenkrabber van 63 verdiepingen zitten honderden appartementen en een vijfsterrenhotel. Het gebouw staat vlak naast de Burj Khalifa, de hoogste wolkenkrabber ter wereld. Daar werd net als elk jaar een grote vuurwerkshow gehouden om het nieuwe jaar in te luiden. Volgens een ooggetuige is er waarschijnlijk vuurwerk te vroeg afgegaan dat aan de gevel van de wolkenkrabber hing. Maar dat bericht is nog niet bevestigd. De politie in München heeft gisteravond laat gewaarschuwd voor een terreuraanslag in de stad. Volgens de Beierse minister van Binnenlandse Zaken zat islamitische staat achter de dreiging. Het zou gaan om vijf tot zeven zelfmoordterroristen. Vanwege de dreiging werden twee grote treinstations ontruimd en het treinverkeer werd stilgelegd. Inmiddels zijn die stations weer vrijgegeven en wordt het treinverkeer weer opgestart. De politie in München is nog op zoek naar verdachten. In Den Haag is een automobilist kort na middernacht ingereden op een groep feestvierders. Twee mensen raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder had gedronken. Volgens de politie probeerde hij vuurwerk te ontwijken dat werd afgestoken op de weg. Daarbij schepte hij twee voorbijgangers. En er waren nog meer incidenten rond de viering van Oud en Nieuw. In de regio Rotterdam zijn zeker vier mensen opgepakt voor het gooien van vuurwerk naar hulpverleners. In Rijswijk is een gymzaal verwoest door een brand en in Wiegen heeft de brandweer een brand in een basisschool geblust. In Utrecht zijn twee jongens van een balkon gevallen en zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. En in Sint Pancras zijn twintig huizen ontruimd geweest na een gaslek in een hoofdleiding, die waarschijnlijk is veroorzaakt door vuurwerk. Het weer vanuit het westen opklaringen en het is een graad of 4.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 Love is what I need to help me know. helping hand. Every time when you're in pain, you keep calling. try ritme van Zandvoort, op 106.9 FM. could have really liked you. I bet, I bet that's why I keep on thinking about you.